Vijf uur. Mark Visser met het NOS Journaal. De beurs van Shanghai is kort na opening verder gedaald met 6,4 procent. De andere belangrijke Aziatische beurzen verloren ook, maar tot nu toe minder dan analisten hadden verwacht. De Japanse Nikkei staat 3% in de min en de beurs van Zuid-Korea staat op een verlies van 0,5%. Gisteren was er in China al de grootste koersval sinds de financiële crisis. De beurs van Shanghai sloot 8,5% lager, waarna ook de beurzen in Europa en Amerika met zware klappen kregen. De toenemende zorgen over de terugval van de Chinese economie zijn de directe aanleiding voor wat analisten zien als een correctie op de aandelenmarkten. De treinschutter die vrijdag in de Thalys naar Parijs werd overmeesterd... is in eerste instantie tegengehouden door een bankier en een docent Engels. De vrouw van de docent heeft dat verteld aan een Frans radiostation. De Frans-Amerikaanse docent Mark Mogolian schoot een Franse bankier te hulp... die als eerste een poging deed om de schutter te overmeesteren. De docent van 51 liep bij zijn actie een schotwond op. De mannen krijgen allebei de hoogste Franse onderscheiding. De bankier wil anoniem blijven. Gisteren heeft president Hollande al drie Amerikanen en een Brit onderscheiden voor hun optreden. De Amerikanen zullen bij thuiskomst in Sacramento een heldenonthaal krijgen. De burgemeester zegt dat hij een parade voor het drietal organiseert. Op station Leiden de Vink is een 18-jarige man gegrepen door een trein en kort daarna overleden. Volgens de politie wilde hij iets van een spoor oprapen toen een trein passeerde. Wat dat was kon de politie niet zeggen. Het onderzoek naar het ongeluk loopt nog. De man was volgens de politie op het lijststation met een vriend. Het weer, het is wisselend bewolkt met van tijd tot tijd buien. Overdag droger met misschien wat zon, maar tegen de avond opnieuw regen.